5 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. In het China zijn ruim 100 mensen onder het puin beland door een aardverschuiving, melden Chinese staatsmedia. Een dorp met zo'n 40 huizen is getroffen door de natuurramp. Reddingswerkers proberen de slachtoffers met bulldozers te bereiken. De aardverschuiving is waarschijnlijk het gevolg van veel regen in het gebied. Een grote hoeveelheid aarde is van een hoge berg op het dorp gevallen. Ook is een rivier over een lengte van 2 kilometer geblokkeerd door zand en stenen. Spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender... zijn waarschijnlijk toch niet vrijgelaten door de Colombiaanse guerrillabeweging ELN. Op Twitter schrijft ELN dat het bericht over hun vrijlating gisteravond een vergissing was. Wel herhaalt de beweging dat de twee in goede gezondheid zijn. Ook zegt de ELN te verwachten dat er binnenkort alsnog goed nieuws te melden is. Twee Italiaanse banken staan op het punt failliet te gaan. De Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca zitten al een tijd in financiële problemen... en de Europese Centrale Bank is niet van plan de twee banken nog langer te steunen. Volgens de ECB zijn er geen overtuigende plannen om de kapitaaltekorten aan te vullen. De twee kleine banken zijn niet essentieel voor het Italiaanse financiële stelsel... De Italiaanse overheid heeft wel geprobeerd een faillissement te voorkomen... omdat veel schuldeisers nu met lege handen komen te staan. Google stopt met het scannen van de berichten van Gmail-gebruikers. Sinds 2004 las het internetbedrijf mee met de inhoud van mails... om geschikte advertenties naast het e-mailbericht weer te geven. In de loop van dit jaar is het scannen van Gmail voorbij... maar de advertenties blijven wel specifiek gericht op de gebruiker. Welke gegevens Google daarvoor gaat gebruiken is niet duidelijk. Het weer vannacht is het wisselend bewolkt en kan er in het noorden wat regen vallen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Overdag eerst wat regen in het noorden, later op de dag in het zuiden. Het wordt ongeveer 22 graden.